Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. you know this. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye the made him famous.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 VVD, PvdA, D66 en GroenLinks spraken zich tijdens een debat positief uit. En ook de SP steunt een verlenging. Volgens Kamerlid Van Bommel is dat nodig om een complete bankrun in Griekenland te voorkomen. Minister Dijsselbloem benadrukte dat de verlenging niet betekent dat de Grieken op korte termijn weer geld krijgen. Dat komt pas vrij als de nu beloofde hervormingen en bezuinigingen zijn doorgevoerd. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan heeft aan het begin van de nacht het Maagdenhuis bezocht en anderhalf uur gesproken met de studenten van de UvA die het gebouw bezet houden. Ze betogen al bijna twee weken voor meer democratie binnen de universiteit. Gisteravond, na een protestmars, bezetten ze het Maagdenhuis. Nadat een gesprek met de leiding van de universiteit op niets was uitgelopen... kwam de burgemeester samen met politiechef Albersberg om met de studenten te spreken. Van der Laan zei hun problemen te begrijpen... maar dat dit niet betekent dat hij de actie steunt. De burgemeester zei voor zijn vertrek dat er in het Maagdenhuis een vreedzame uitzetting komt, vergelijkbaar met die van het Bungehuis eerder deze week. Maar wanneer dat gaat gebeuren is niet duidelijk. Het aantal doden van de lawines in Afghanistan is opgelopen tot 124. Nog altijd wordt er gezocht naar slachtoffers. In het gebied boven Kabul heeft het zwaar en lang gesneeuwd. Hele dorpen zijn afgesneden van de buitenwereld. Volgens hulpverleners zijn er nauwelijks medicijnen en middelen om de slachtoffers te helpen. Voetbal in de achtste finales van de Champions League heeft AS Monaco in Londen verrassend gewonnen van Arsenal. Werd 3-1. Bayer Leverkusen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het weer droog vannacht. Met temperaturen rond het vriespunt kan het lokaal wel glad worden. Komende ochtend volgen vanuit het westen weer buien en het wordt overdag een graad of 8.